het NOS nieuws van 12 uur. Zuiniging binnen. Hij heeft met gemeenten, provincies en waterschappen afspraken gemaakt over een bezuiniging die ruim een miljard euro oplevert. Doordat gemeenten en provincies verplicht moeten bankieren bij de staat, neemt de staatsschuld af. Eerst met 6 miljard en op termijn met 20 miljard. Het kan maanden duren voordat de hogesnelheidstrein Vira weer volop inzetbaar is. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. De NS overlegt vanmiddag met de Belgische spoorwegen over de problemen met de Vira. Het is de bedoeling om op korte termijn als alternatief weer gewone intercities in te zetten tussen Amsterdam en Brussel. Ook de Tweede Kamer wil dat. De hogesnelheidstrein kampt met structurele problemen en mag van de spoorbedrijven pas weer rijden als hij betrouwbaar is. Het Franse leger heeft de afgelopen dagen in Mali tientallen doelen van islamitische opstandelingen bestookt. Daarbij zijn straaljagers en helikopters ingezet. Parijs zegt dat er vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de extremisten. Franse grondtroepen rukken volgens een woordvoerder van het Franse leger op naar het noorden van Mali. Gisteren kwamen er volgens Frankrijk 400 militairen uit Nigeria, Togo en Benin aan in Mali. Ze gaan Marinese militairen trainen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag spreekt tegen dat onder de islamitische terroristen in Algerije één of meerdere Nederlanders waren. Franse en Zwitserse media hadden erover bericht. Het ministerie heeft naar aanleiding van een bericht van het Franse persbureau AFP gisteren contact gehad met de Algerijnse autoriteiten, zegt een woordvoerder. Die spreken tegen dat er Nederlanders onder de terroristen zijn. Het weer komende uren in het zuidwesten ijzel, waardoor het glad kan worden. In het noorden nog af en toe sneeuw en kans op sneeuwduinen. In de rest van het land mogelijk motsneeuw. In het noorden en midden vriest het licht. Temperatuur in het zuiden net boven nul. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer. De rechte rijstrook is, dicht na een ongeluk.